Hij deed dat voorstel na het mislukken van de formatie van een rechtskabinet. Rutte wil in zijn eentje een conceptakkoord schrijven... waarna de andere partijen kunnen zeggen of ze daarover willen verder praten of niet. CDA-fractieleider Verhagen noemt het een moedig voorstel... dat hij serieus zal overwegen. PvdA-leider Cohen reageerde voorzichtig positief... en zei dat hij ook wel samen met Rutte zo'n conceptregeerakkoord wil schrijven. D66-leider Pechtold noemt het idee prematuur. Hij vindt dat eerst iemand moet bekijken wat nu een werkbare oplossing is. Ook de ChristenUnie ziet niets in het voorstel van Rutte. D66 en GroenLinks hebben opnieuw hun voorkeur voor Paars Plus uitgesproken. De SP vindt dat het nu tijd is voor onderhandelingen over een coalitie zonder de VVD. Het zuidereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Vooral in en rond Christchurch, een stad met 400.000 inwoners, is veel schade aangericht aan gebouwen, bruggen en wegen. Sommige gebouwen zijn ingestort en de elektriciteit in de stad is uitgevallen. De beving, met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter, gebeurde rond half vijf in de ochtend. Veel mensen schrokken wakker en renden in paniek naar buiten. Het aantal slachtoffers van de aardbeving in Nieuw-Zeeland lijkt mee te vallen. Er zijn nog geen berichten over doden. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Tegen Australië werd het 4-1. Maartje Pauwme scoorde voor Nederland uit drie strafcorners. Het vierde doelpunt kwam van Minke Smeets. Met de zege heeft de hockeyploeg een grote stap gezet naar de halve finale. Zondag speelt Oranje tegen Duitsland. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 7 en 12 graden.